Deze expert legt uit waar je die stoffen vindt. Dus het zit vooral in heel veel plastics en eh, elektronica. Het zit ook in cosmetica. Het kan in je eten zitten. Met name natuurlijk als je voedsel in plastic bakjes verwarmt in de, de magnetron. Dus we worden op heel veel verschillende manieren kunnen we eraan blootgesteld worden. De sperma van mannen wordt steeds slechter. We wisten al dat dat komt door roken, alcohol en overgewicht. Maar er is steeds meer bewijs dat ook die chemische stoffen waar het nu over gaat een grote rol spelen. Meerdere wereldleiders noemen de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië een aanval op de democratie. Premier Rutte vindt het onacceptabel geweld. En Amerikaanse president Biden noemt de bestorming schandalig. Ze zeggen nog maar eens dat ze de nieuwe Braziliaanse president Lula steunen. Hij won de verkiezingen van de vorige president Bolsonaro. Duizenden van zijn aanhangers geloven dat niet en bestormden gisteren onder meer het parlementsgebouw. Een motorrijder in Noord-Holland is opgepakt in de buurt van Purmerend... omdat hij met meer dan 200 km per uur over de snelweg kroste. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en een drugstest doen. Toen die positief was, moest de man mee met de politie. En een opvallende verhuizing dit weekend. 26 konijnen kregen een nieuw holletje op Vlieland. Ze moesten hun plekje op de Maasvlakte in Rotterdam achterlaten. Uit de industrie, dus de beestjes die hier komen, hebben mazzel, vind ik. En eh, is daar een soort afgesloten eh, gebied. Eh, en dus ook minder last van, van ziektes, heb ik begrepen. Ja, op Vlieland dus. Daar waren nog maar 50 konijntjes over, terwijl ze belangrijk zijn voor de natuur daar. Je hoorde net Staatsbosbeheer. Hun boswachters hielpen de beestjes te verhuizen door ze in bakken met stro en wortels te stoppen. Was niet echt een schoon klusje. Wat was dat? Pis? Pis, Oh, lekker man. Staat het erop of niet? Ja, prima moment of fame toch? Het weer, vooral in het midden en zuiden wat nattigheid. In het noorden meest droog, graadje of 8. Na een droge nacht en ochtend kan het morgenmiddag weer gaan regenen. En het wordt opnieuw zo'n 8 graden.